Maar ongeveer driekwart gaat het rood in. En niet zo'n beetje ook. Collega Ruben Eg van de economieredactie is geschrokken van de bedragen. Jazeker, dit mag je echt een eh, schrikbarende toename toch wel noemen hoor. Het kwart dat de komende jaren de begroting gewoon wel rond denkt te krijgen... die hebben dan samen een overschot van 1,4 miljard euro. Maar bij drie kwart die gaten in de begroting heeft... ja, daar komt het tekort bij elkaar uit op 5,2 miljard. Komt onder meer doordat gemeentes er taken bij hebben gekregen... zoals de jeugdzorg. Tegelijk krijgen ze minder geld van het Rijk. De behandeling van mensen mensen met darmkanker kan beter. Dat hebben ze ontdekt bij het Amsterdam UMC. Als patiënten kleine uitzaaiingen hebben in hun lever... worden tumoren, tumoren weggebrand in plaats van weggesneden. We zagen in de groep die geopereerd werd... dat 46% bij het snijden een complicatie kreeg. En dat was slechts 19% eh, met die nieuwe techniek, zeg maar... door het inbrengen van een naald en het wegbranden van de uitzaaiing. De overlevingskans blijft hetzelfde... maar er zijn met deze techniek dus minder complicaties. Daardoor kunnen mensen ook eerder naar huis. En misschien herinner je dat verhaal nog van die fonkelnieuwe carwash in Eindhoven. Een van de wasboxen werd geblokkeerd door een boompje. Alles is gedaan, de eh, bosjes zijn weg, de bestrating is gelegd, alleen de boom blijft staan. Hij moet verplaatst worden naar een andere plaats, eh, omdat hij op een bepaalde lijst staat. Maar ja, de verplaatsing die gebeurt niet. Ja, de gemeente zag het verhaal en besloot dat ze meteen de volgende dag het boompje zouden verplaatsen. Maar voordat dat kon was het boompje al door onbekenden omvergereden. Henry, de ondernemer achter de carwash die je net hoorde, vond dat zo zonde dat hij inmiddels een nieuwe boom heeft gekocht voor de gemeente. Die is ook meteen geplant, is te zien bij Omroep Brabant. En dit keer staat hij niet recht voor een wasbox. Het weer, het is een grijze dag met max 1 graad in het oosten en 4 graden aan zee.